ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De Nederlandse sterrenchef Nick Bril moet mogelijk de bak in in België. Justitie daar heeft anderhalf jaar cel tegen hem geëist... omdat hij na een feestje begin vorig jaar dronken met de auto... over zijn stagiair heen zou zijn gereden. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en heeft een hele zware tijd achter de rug... zegt zijn advocaat tegen de Vlaamse omroep VRT. Hij is eh, natuurlijk hier in België meer dan een jaar gehospitaliseerd geweest veel eh, operaties moeten ondergaan. Zijn twee benen zijn geamputeerd. Ehm, protheses. Eh, nieuwe woning moeten zoeken. En ja, het is heel heftig geweest. Nick Bril geeft toe dat hij de stagiair heeft overreden... maar ontkent dat hij dronken was. De burgemeester van de gemeente Noordoostpolder waarschuwt voor warmtebuffers. Dat zijn ondergrondse bakken met duizenden liters heet water... waarmee huizen en bedrijven kunnen worden verwarmd. Kort na elkaar zijn twee van die buffers in elkaar gezakt. Onder meer dus in de Noordoostpolder. Het blijkt dat de constructie van de bakken niet geschikt is... om zo lang heet water te kunnen vasthouden. Op 16 andere plekken liggen ook dit soort warmtebuffers. PSV heeft er een nieuwe speelster bij. International Janice van der Zande heeft getekend bij de Eindhovense club. De aanvalster van 33 komt transfervrij over van het Mexicaanse Toluca. Daarvoor speelde ze onder meer bij Liverpool, Wolfsburg en Twente. En op steeds meer plekken in Nederland is het al hartstikke kerst. Bijvoorbeeld in Kampen in Overijssel. Daar is een historische kerstmarkt met levende standbeelden, poppenspel en heel veel gezellige muziek. Gezellig hier? Ja, ik vind het wel heel grappig, ja. Mensen verkleed, eh, lekker eten. sfeertje, ja. Uh, het voelt echt alsof ik eh, terug in de tijd ben. Wij komen van Willingen uh, Eimelrood in Sauerland. Maar we vinden dit mooier dan een kerstmarkt bij ons. Ja, zeker. zeker. Weihnachtsmarkt, dat is alleen maar eten en drinken. En dat is het. Heb ik het weer nog voor je. Een droge dag met opklaringen en flink wat zon ook. Alleen in het noorden blijft het een beetje grijs.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 Volgens justitie had hij te veel gedronken, zelf ontkent hij dat. Het slachtoffer verloor uiteindelijk beide benen. In Moskou is een Russische generaal gedood. Een explosief ontplofte onder zijn auto. De Russen onderzoeken of Oekraïne achter de aanval zit. De IND heeft dit jaar een derde van het aantal eerste asielaanvragen in Nederland goedgekeurd. Vorig jaar was het nog meer dan de helft, meldt de Telegraaf. Het komt onder meer doordat de eerste aanvragen van Syriërs... meestal niet meer worden goedgekeurd... omdat Syrië sinds juni als veilig land geldt. Het weer zon afgewisseld door wolkenvelden.